Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Mensen met een hypotheek bij de failliete DSB-bank moeten veel meer gaan betalen. Volgens de vereniging Eigen Huis heeft de curator een veel hogere rente vastgesteld dan bij andere banken het geval is. Overstappen is volgens de vereniging ook geen oplossing voor DSB-klanten, omdat ze dan een boete van 3,5% van de waarde van hun hypotheek moeten betalen. De vereniging Eigen Huis wil dat minister De Jager van Financiën voorkomt dat de ongeveer 25.000 hypotheekklanten van DSB worden benadeeld. Volgens de vereniging kunnen klanten niets doen tegen de beslissingen van de curator, omdat toezichthouders zoals de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten DSB Bank zien als een failliet bedrijf en niet als een bank. Google zegt dat Chinese hackers hebben geprobeerd om honderden gebruikers van Gmail te bespioneren. Onder de gedupeerden zijn hoge Amerikaanse regeringsmedewerkers, tegenstanders van het Chinese communistische regime, militairen en journalisten. Alle getroffenen zijn geïnformeerd en hun e-mailaccount heeft extra beveiliging gekregen. Volgens beveiligers van Google ziet het ernaar uit dat de hackers afkomstig zijn uit de Chinese stad Jinan. Ze hadden wachtwoorden van de e-mailgebruikers gekraakt. Het Witte Huis laat weten dat het de melding van Google onderzoekt. Een woordvoerder gaat er voorlopig vanuit dat er geen regeringsaccounts zijn gehackt. De Amerikaanse oud-minister Henry Kissinger gaat de Wereldvoetbalbond FIFA helpen om orde op zaken te stellen. President Blatter had Kissinger gevraagd om zitting te nemen in een comité van wijze mannen. De 88-jarige Kissinger heeft dat geaccepteerd. Blatter wil ook graag Johan Cruijff in het comité hebben, maar die heeft nog geen reactie gegeven. Henry Kissinger was minister van Buitenlandse Zaken in de jaren 70 en is een groot voetballiefhebber. Sepp Blatter werd gisteren herkozen als president van de FIFA. Er waren geen tegenkandidaten. Zijn belangrijkste rivaal had zich teruggetrokken omdat hij in een corruptiezaak verwikkeld is.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 Let's go crazy. Do a song. Oh my. just how to make me succumb, but I understand to make yourself feel like another day. easy. It doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion.